ik ben een zeeman. Een zeeman is heel vaak van huis. gelaten. Veel geluk, het gaat je goed, mijn lieve meid. Een zeeman dwaalt over de kade, verdrietig kijkt hij om zich heen. Morgen dan gaat hij weer varen, zijn meisje is dan weer alleen. Hij droomt alle dagen en nachten, houdt zij het zonder mij uit. Maanden moet zij op me wachten, verdrietig staart hij voor zich uit. Meisje, ik ben een zeeman, een zeeman vaak van huis. Meisje, ik ben een zeeman. Het water, het schip is mijn thuis. Ik ga Master.